EU-voorzitter Tusk zei dat alle kaarten op tafel liggen. Hij heeft vooraf overlegd met de Griekse premier Tsipras... die gisteren zijn schuldeisers een nieuw voorstel deed. Volgens bronnen zijn de Grieken bereid de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 67... en ook zouden de btw-tarieven omhoog gaan. Minister Kamp is in Groningen. Op het provinciehuis praat hij vanavond over het gasbesluit dat morgen openbaar wordt. Vandaag melden bronnen dat Kamp dit jaar maximaal 30 miljard kuub uit de grond wil halen... in plaats van de eerder geplande 39,5 miljard. Vanwege de aardbevingen werd het afgelopen half jaar ook al minder gas gewonnen. De meeste actievoerders in Groningen vinden 30 miljard nog te veel, maar wel een stap in de goede richting. Blokker heeft vorig jaar 20 miljoen euro verlies geleden. In het jaarverslag staat dat de netto-omzet daalde van 2,5 naar 2,1 miljard. De cijfers gaan niet alleen over de blokkerwinkels, maar ook over winkels als Intertoys, Xenos, Marskramer, Leenbakker Leen Bakker en Bart Smit. Volgens de blokkerdirectie is er veel concurrentie van bijvoorbeeld Action en moeten nieuwe blokkerwinkels met een nieuwe formule het tij keren. ABN AMRO heeft weer een medewerker van zijn kantoor in Dubai ontslagen... omdat hij zich niet aan de regels hield. Ook heeft ABN AMRO de relatie met een aantal klanten in Dubai beëindigd. De bank begon een onderzoek nadat in januari zes andere medewerkers wegens gesjoemel waren weggestuurd. De medewerker die nu is ontslagen fungeerde als tussenpersoon. Hij kreeg geld van een klant op zijn privérekening bij een andere bank, maakte dat over naar een rekening van iemand anders. Het weer, vanavond minder buien en meer opklaringen. Ook morgen nog wat buien, het is opnieuw koel.